De politie heeft vier aanvallers doodgeschoten. De vijfde is opgepakt. Er is nog niets bekendgemaakt over het motief van de mannen. Indonesië heeft de laatste tijd veel te maken met extremistisch geweld. Op het eiland Java zijn de afgelopen week bomaanslagen gepleegd op kerken en een politiebureau. Of er een verband is tussen de zwaarteaanval en de bomaanslagen is niet duidelijk. De ontmoeting in juni tussen de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un en de Amerikaanse president Trump staat op losse schroeven. Noord-Korea twijfelt zolang de VS het einde eist van het Noord-Koreaanse kernprogramma. In een verklaring noemt het land president Trump een mislukte president als hij in de voetsporen van zijn voetgangers, voorgangers treedt. Gisteren blies Noord-Korea al ontmoeting af met Zuid-Korea. De bezwaren van ondernemers die vonden dat ze een te hoge bijdrage voor hun privékilometers moesten betalen zijn afgewezen. Bijna 200 ondernemers maakten bezwaar tegen het vaste percentage dat de Belastingdienst hanteert voor wie geen kilometerregistratie bijhoudt. Ze vonden dat bedrag veel te hoog. De Hoge Raad oordeelde vorig jaar dat beroep mogelijk was op voorwaarde van een goede onderbouwing van het aantal kilometers dat ze privé hadden gereden. De Belastingdienst vindt nu de gegevens die ze hebben aangeleverd niet overtuigend. Staatsbosbeheer maakt zich zorgen over de veiligheid van boswachters. De natuurorganisatie wil daarom dat alle boswachters pepperspray mogen dragen. Ze mogen al handboeien en binnenkort ook een wapenstok bij zich hebben. Matthijs van Nieuwkerk gaat twee nieuwe tv-programma's presenteren bij de NPO. Ook blijft hij de presentator van De Wereld Door. Een van de nieuwe programma's is vanaf september elke zaterdagavond te zien op NPO 1. In het andere programma staan boeken centraal. Van Nieuwkerk is verder in gesprek met de NPO over een nieuw reisprogramma. Het weer... Zin in Zandvoort, is zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. terug bij Peaceful Radio Show 1280 hier op CFM Zandvoort. We gaan eh, nog een uurtje luisteren naar New Age muziek. En we beginnen met eh, Jim Ottaway, een goede bekende uit eh, Australië. Helemaal aan de andere kant van de wereld heeft Jim het nieuwe album gemaakt. En dat is ja, zijn zoveelste zou ik bijna willen zeggen. Yesterday Passing. Een nou, en dat is een eh, heel fraai werkje gemaakt. Eh, Jim die doet het erg goed in de internationale New Age muziekwereld. Daar uh, heeft een hoge oog gescoord, genomineerd geweest. Dus voor allerlei awards. Ja, daar zijn ze nogal gek op, met name in Amerika. Awards. ik geef er zelf helemaal niks om. Maar ja, goed, voor radio-dj's zijn er ook geen... Ja, ja, zijn er wel awards, geloof ik. Nou ja, maakt niet uit. Eh, wij gaan in ieder geval luisteren naar Jim Ottaway met eh, Yesterday Passing. This is Nick Farr, and you're listening to my new album, Between Then and Now, on Peaceful Radio. Hello, this is Mark Oppenlander from the music group One Alternative, one of the artists on Radio Peaceful. If you'd like to know more about my group, please visit our website at www.onealternative.com. This is pianist Lauren Everts, and you are listening to Peaceful Radio. This is Matthew Mayer, and you are listening to The Peaceful Radio Show. This is Heart Dance Records artist Michelle Qureshi, and you are listening to Peaceful Radio.